Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een grote politieke verrassing in Duitsland. Vandaag zou de nieuwe regering aan de slag gaan onder leiding van Friedrich Merz. Hij werd met zijn partij de grootste bij de verkiezingen en zou worden verkozen tot bondskanselier. Die stemming is eigenlijk nooit spannend omdat alles van tevoren al is afgetikt. Maar dit keer liep het anders. Merz haalde bij de eerste stemronde geen meerderheid. Je hoort correspondent Gien Balduk. Dat zou er dus op kunnen wijzen dat een aantal SPD'ers... of ook uit zijn eigen partij tegen hebben gestemd... of onthouden hebben van de stemming. Maar het is in ieder geval niet voldoende. En daarmee is dus nu ja, de verkiezing van Merts eh, mislukt. Uh, is nog niet meteen helemaal over en uit met hem natuurlijk. Want er kan een nieuwe stemronde komen en daarna nog één. Toch is het een flinke klap voor Merts. Het is nog niet eerder voorgekomen dat de beoogde kandidaat-bondskanselier niet genoeg stemmen haalt. De Argentijnse oud-voetballer Luis Galvan is overleden. De centrale verdediger speelde 34 interlands... waaronder de met 3-1 gewonnen WK-finale van 1978 tegen Nederland. Galvan lag al een paar weken in het ziekenhuis met een longontsteking. Hij was 77 jaar. In Vlaardingen is een man opgepakt die een bloemstuk van de dodenherdenking wilde jatten. Het gaat om een bloemstuk dat bij het Geuzenmonument was gelegd op 4 mei. De man liep er s'avonds voorbij en nam de bloemen voor zichzelf mee... maar hij werd gespot door voorbijgangers en werd door handhavers tegengehouden en meegenomen. En deze communicatiedienst is officieel verleden tijd. Skype dus. Gisteren is definitief de stekker eruit getrokken na 22 jaar. Microsoft wil dat mensen overstappen op deze dienst. Ja, Teams dus. De laatste jaren werd Skype minder gebruikt... maar op het hoogtepunt waren er zo'n 300 miljoen gebruikers. Het weer nog vanochtend in het noorden wat wolken en ook nog wat kans op een buitje. Vanmiddag is het vaker droog en zijn er ook opklaringen met wat zon. Het wordt 13 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files zijn opgelost, maar op de A7 is een ongeluk gebeurd. Van Horen naar Zaanstad tussen Purmerend en knooppunt Zaandam... heb je daardoor 35 minuten vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A10 staat ook nog file voor knooppunt De Nieuwe Meer... op de Ring Zuid van Amsterdam. Daar heb je 5 minuten vertraging. En op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp is het oponthoud 10 minuten... tussen de afrit IJmuiden en knooppunt De Hoek.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 voor me bent. Vroeger maakte jij de regels, nu geef jij me wijze raad. Ik vind altijd een weg, zolang jij naast me staat. Er zijn van die momenten dat ik jou in mezelf herken. Begrijp je zoveel beter, nu ik zelf een moeder ben. alles gegeven Ik wil je echt nog lang niet kwijt Ik weet dat wij elkaar waarderen Al wordt dat niet vaak gezegd In ieder woord proef ik je liefde Onvoorwaardelijk en echt Er zijn van die momenten Dat ik jou in mezelf herken Begrijp je zoveel beter Nu ik zelf een moeder ben said aflevering die in het teken staat van de komende moederdag. We zetten de moeders in het zonnetje met prachtige nummers die allemaal op hun eigen manier het moederschap vieren, herinneren of eren. Of je nu je moeder wilt bedanken, haar mist, of gewoon samen wilt genieten van mooie muziek, deze selectie is een ode aan alle moeders. Dus pak er een drankje bij, zet het volume wat hoger en laat je meenemen door verhalen, herinneringen en emoties die we allemaal herkennen als het om moeders gaat. Cilia Rombly opende met Lieve Mama, een liefdevolle boodschap vol dankbaarheid en bewondering. Hans Dorrestein neemt het op zijn eigen vaak humoristische manier onder de loep met Moederdag, waarin hij de kleine, herkenbare momenten van deze dag bezinkt. Boudewijn de Groot sluit het blok af met het ontroerende moeder, waarin hij de band met zijn moeder bezingt vol nostalgie en weemoed. Moeder, wij staan hier voor uw bed met een versje en een beschuit. Thee, dat hebben we ook gezet en daarom zingen wij luid. Het is moederdag, het is moederdag, de thee die is wat slap. Maar leven moeder, moederdag en leven Straks vindt u kruimels in uw bed, dan denkt u vast wel aan ons. Broertje heeft zo'n gat in zijn kop, dat was daar straks die bons. Moe, het beschuitje viel op de grond. Zit nu vol stof en vol haar. Het kwam terecht op de boterkant, want die is dubbel zo zwaar. Het is moederdag, het is moederdag. De thee die is wat slap, maar leven moeder, moederdag. En leven moederschap. Moeder, u krijgt nu ons cadeau. Daarvoor hebben wij lang gespaard. Het heeft wel twintig piek gekost, maar het is haast niks meer waard. Broertje schroefde dopje eraf, dat joch heeft altijd wel wat. Toen liep de dure parfum eruit, er zit nou zo'n vlek in de mat. Het is moederdag, het is moederdag, het want hij brak. Het was een plaat van James Last. Trouwens, Dirk-Jan had voor die een brak uw naam er al in gekrast. Moeder, wij houden zoveel van u. U houdt nu zelfs van geluk. Wij kinderen zijn een zaligheid, al maken we nog zoveel stuk. Het is moederdag, het is moederdag, de thee die was wat slap. Maar leven moeder, der moeder, zit in de kamer van het hoge herenhuis. Stoffige ramen filteren de warme stralen van de middagzon. Van verre komen flarden van het carillon. En ik denk aan het land van herkomst. Ik verlaat mijn vaderland even, ben in het verre land. Waar ik mijn moeder achterliet. Ze had geen tijd om mij te leren kennen. En ook ik, ik ken haar niet. Ik ben dan wel bekend nu, als bouwden wij Mijn moeder weet van niets, mijn moeder namelijk is dood. Ik heb nog een paar foto's uit Indië waarop ze staat. Als verstilde danseres in een lang en wit gewaad. de schoorsteenmantel haar portret. We kijken naar elkaar. Haar ogen zijn mijn ogen. Maar lijk ik ook op haar. Soms doet het verre carillon me denken aan de gamelan aan het land waar alles begon. Nederlands-Indië, mijn moeder, ik mis ze soms, maar ik weet er weinig van. voor een vleugje klassiekers. De Rolling Stones laten met Mother's Little Helper een andere kant van het moederschap zien. Soms is het allemaal best zwaar en zoeken moeders hun eigen manieren om het vol te houden. En Queen raakt met Mother Love een gevoelige snaar. Het verlangen naar de onvoorwaardelijke liefde van een moeder. Zelfs als je volwassen bent. What a drag it is getting old. Songs waar de nostalgie van afdruipt. Play. Triple Play. Triple Play. the passion too. I don't want a stormy affair to make me feel my life is heading somewhere. All I want is the comfort and care. Just to know that my woman gives me sweet mother love. can give me all the love that I crave. I can take it if you see me cry. I long for peace before I die. In dit blok staan herinneringen en het missen van je moeder centraal. Bloem zingt op luchtige wijze over hoe we, zelfs als we groot zijn, soms nog steeds even bij onze moeder willen checken. Jan Rot raakt diep met stel dat dat zou kunnen. Een nummer over het gemis en de wens om nog een keer met je moeder te praten. André Hazes sluit aan met De Vlieger, waarin een jongetje een brief naar zijn overleden moeder stuurt. Een klassieker die bij velen een gevoelige snaar raakt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 even aan mijn moeder vragen. Ik zweer dat ze dat zei, ze lachte er niet eens bij. Even aan mijn moeder vragen, dat is toch de tijd meid. Je kunt het ook aan mij kwijt.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 met wie wil je dineren? Wordt het Jezus, Albert Einstein of Martin Luther King? Of wordt het Bach of Mahler, de jonge Pavarotti? Of nee, natuurlijk Elvis, dat hij even voor je zingt. Stel dat het zou kunnen, jij kan iets voorkomen. Wordt het 9-11, Hiroshima, Rotterdam? Of red je Buddy Holly? Of red je de Titanic? Of zegt Adam en Eva wat er van die appel kwam? spits van Barça of president van alles, dat jij de hele wereld tot een nieuwe lente dwong. Stel je mag herstellen, is zwart je verleden of simpelweg iets overdoen wat beter had gekund. Nee, sla die maar open, dat wordt me te persoonlijk. Er zijn er iets te veel die ik mij in Holland. ga je mee. De wind die is nu gunstig, dus ik neem een vlieger mee. In zijn ene hand een vlieger, in de andere een brief. Ik kon hem niet begrijpen, maar toen zei mijn zoon komen de krachtige stemmen aan bod. Celine Dion bidt in een mother's prayer voor haar kind. Een universeel gevoel voor elke moeder. Christina Aguilera's O Mother is een eerbetoon aan haar moeder... die ondanks moeilijke tijden altijd heeft gevochten voor haar kinderen. Etta James laat in Tel Mama horen dat je altijd bij je moeder terecht kunt... wat er ook gebeurt. 微醺。 muziek en weinig woorden. Triple Play, Kees de Haan. was a wonderful guy. And suddenly things seemed to change. It was the moment she took on his name. He took his anger out on the face. And she kept all of her pain locked away

that she knew she just had to leave him. So many voices inside of her head saying over and over and over, you deserve much more than this. She was so sick of believing the lies and trying to hide, covering the cuts and bruises. And bruises. So tired of defending her life, no. she could have died fighting for the lives of her children. Oh my God. sterren van toen. moeders worden wereldwijd geëerd. Christopher Martin brengt een reggae-ode aan zijn moeder. Elvis Presley's Mama Liked the Roses is een eerbetoon aan zijn moeder vol herinneringen aan haar liefde voor bloemen en het gezin. Michael Bublé zingt in Mother over de onvoorwaardelijke steun en liefde die alleen een moeder kan geven. no. Oh, my mommy, I'm a pride and joy. Son, no pass your plate, watch your feet. Them a ball out for murder. Violate me, i am going rise. Some things you never heard of. This my mother, now you take it much further. I'm gonna hurt ya. Now you're gone, gone, gone. So sing the song. Hey, mommy, I know that you love me supports me to the limit, and she puts her love, her heart in it. Come and pass your place. Me will make you put you in your place. If you think you're bad, go and pass your place. This my mother know, this my mother know. Hey boy, if you're bad, come and pass your place. Me no cater the class or race, not at all. You're bad, come and pass your place. This my mother know, this my mother know. Hey mommy, hey mommy, I know that you love me one is for my mama. No other can come above. Oh, oh, like the roses She'd grow them in the yard but winter always came around and made the growing way too hard. Oh, mama, like the roses, and when she had the time, she'd decorate the living room for all us kids to see. the Sunday bell the roses in such a special way. We bring them every Mother's Day. Triple play. Triple play. Triple play. Triple play. Triple play. Triple play. different kind of strange Dit was de Moederdag Muziek Special. Prachtige nummers met allemaal hetzelfde thema. De onmisbare rol van moeders in ons leven. Of je moeder nu dichtbij is of alleen nog in je herinnering... vandaag stond zij in het middelpunt. Dus geef haar een knuffel, stuur een berichtje... of draai nog één keer dat ene speciale nummer. Ik wens alle luisteraars voor volgende week alvast een fijne moederdag. Tot volgende week. Dag.